Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tegen. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR berekend. Afghanen vormden de grootste groep, gevolgd door Chinezen en Irakezen. Vanwege de opstanden in Noord-Afrika ontvluchten onder meer veel mensen Libië. Er was er een uittocht uit landen met gewapende conflicten zoals Syrië en Ivoorkust. Volgens de UNHCR dienen ruim 440.000 mensen een asielaanvraag in. Dat is het hoogste aantal sinds 2003. De meeste asielaanvragen werden gedaan in Europa. Het Duitse vliegverkeer is vandaag zwaar ontregeld door stakingen. Om middernacht legt het personeel van het vliegveld Keulen-Bonn het werk neer. Als het goed is gaan ze om 10 uur vanochtend weer aan de slag. Op andere vliegvelden, waaronder dat in Frankfurt, de twee na grootste van Europa, beginnen vroeg in de ochtend stakingen die tot in de middag zullen duren. Tot de staking is opgeroepen door de Duitse ambtenarenbond die voor dit jaar 6,5% loonsverhoging eist. De werkgevers noemen dat onaanvaardbaar en willen niet verder gaan dan 3,3% meer loon alt topman Dominique Strauss-Kaan wordt formeel beschuldigd van betrokkenheid bij georganiseerde prostitutie. Vorige maand zat hij vanwege het seksschandaal al twee dagen vast. Strauss-Kaan zou deel hebben uitgemaakt van een netwerk dat in hotels seksfeesten organiseerde. Volgens de Franse justitie wist hij dat de vrouwen die waren ingehuurd prostituees waren. Strauss-Kaan werd vorig jaar door een kamermeisje van een hotel in New York beschuldigd van verkrachting. kwam niet tot een proces omdat het kamermeisje volgens de rechter onbetrouwbaar was. Het weer helder, met vooral in het noordoosten plaatselijk mist of laaghangende bewolking. Minima vannacht rond 3 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden.